Vijf uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het aantal doden door het instorten van een restaurant in het noorden van China... is opgelopen van 17 naar 29. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er 28 gewonden... van wie er 7 zwaar gewond zijn. Het restaurant stortte gisteren onverwachts in. De autoriteiten zeggen nog niets over een mogelijke oorzaak. De reddingsoperatie is inmiddels afgerond. Honderden hulpverleners zochten mee naar overleven in het puin. Ze hebben 57 mensen levend eruit kunnen halen. Bij een steekincident in een woning in Venlo is gisteravond laat iemand overleden. De verdachte ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De bewoner van het huis aan de Ferdinand Bolstraat vluchtte naar buiten... toen een van zijn gasten een woedeaanval kreeg. Die stak iemand neer die nog binnen was. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed ter plekke. Wie naar de website viruswaanzin.com gaat, wordt doorgeschakeld naar de site met corona-informatie van het RIVM. Een onbekende heeft de domeinnaam gekocht. De actiegroep Viruswaarheid verzet zich juist tegen veel maatregelen en informatie over het coronavirus van de overheid en het RIVM. Een jurist van de actiegroep zegt tegen het ANP te onderzoeken of er juridische stappen genomen kunnen worden tegen degene die de domeinnaam heeft gekocht. Zelf gebruikt de actiegroep het webadres viruswaarheid.nl. Voetballer Lionel Messi weigert een verplichte coronatest te ondergaan... en zal daarom niet bij de eerste training van FC Barcelona zijn... met hun nieuwe coach Ronald Koeman. De selectie van Barcelona komt maandag voor het eerst bij elkaar... maar moet zich daarvoor eerst laten testen. Afgelopen dinsdag werden de verhoudingen tussen Messi en de Spaanse club op scherp gezet... toen het management van Messi liet weten dat hij wil vertrekken. Barcelona wil hem niet zomaar laten gaan. Volgens een advocaat heeft Messi alle recht om de training over te slaan. Het weer. Vannacht valt vooral in de kustgebieden af en toe nog een bui.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 E SXM's BPM. Hey, this is Tiesto, and today's guest on Musical Freedom Radio is Cheyenne Giles. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the real dawn when you see one, Sipping on booze in the house of blue. Check. I Sirius XM's BPM. When night has become Yeah. Freedom Radio on BPM. And you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles. Sirius XM's BPM. in the rave. Baseline, hit some more line this light. I did one too many and my friends ain't with me. I'm about to say goodbye. Yo, I can't lie, I'm mesmerized by these lies. I'm so high, they too many and my friends ain't with me. I'm about to say goodbye. Yo, what up? This is Sean Giles, and you're rocking with me for one hour on Musical Freedom Radio on Sirius XM's EPM.